Informateur Rosenthal gaat eerst bekijken of het zin heeft om te gaan onderhandelen over een Paars Plus coalitie. Hij ontvangt komende maandag daarom de leiders van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks. Rosenthal besloot tot deze verkenning, die hij een tussenstap noemt... naar aanleiding van de gesprekken die hij vandaag voerde met de fractieleiders. Paas Plus heeft alleen de voorkeur van PvdA, D66 en GroenLinks. VVD-leider Rutte ziet daar juist niets in. Hij heeft na het mislukken van een rechtse coalitie de voorkeur voor een kabinet met PvdA en CDA. Dit zogenoemde middenkabinet biedt volgens Rutte in deze omstandigheden de beste garantie om het herstelbeleid vorm te geven. De politie in Dordrecht heeft een man vrijgelaten. Die was opgepakt na een explosie in een flatgebouw afgelopen woensdag. De man van 38 werd verdacht van betrokkenheid bij die explosie. Maar de politie heeft die verdenking ingetrokken. Na de ontploffing brak er brand uit in een aantal woningen in de flat in Dordrecht. De vader van de man die nu is vrijgelaten kwam daarbij om het leven. De politie houdt er rekening mee dat de 60-jarige man zelfmoord heeft gepleegd... door een gasexplosie te veroorzaken. 18 mensen raakten gewond. Drie van hen liggen nog in het ziekenhuis. President Sarkozy bezoekt maandag het gebied in Zuid-Frankrijk dat door noodweer is getroffen. Nu het water in het departement VAR zakt, wordt duidelijk hoe groot de schade is die bij de overstromingen van dinsdag zijn aangericht. Veel binnenwegen zijn onbegaanbaar en zeven campings zijn verwoest. Veel scholen in de stad Draguignan bleven vandaag dicht. Het dodental door het noodweer in Zuid-Frankrijk staat op 25. Zeker 13 mensen worden nog vermist. De lokale autoriteiten houden rekening met een hoger dodental... omdat nog niet overal naar slachtoffers kan worden gezocht. Het weer, vanavond bewolkt en in het zuiden nog wat lichte regen. Minima vannacht rond 9 graden. Morgen veel wolken, geregeld buien en een stevige noordwestenwind. Temperatuur 13 graden op de Wadden tot 16 maart.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 Er is vaak voor wat kinderen, hij maakt soms op oorlogspaard. Maar werd ze ijs van stenen, nou dat hulp de middel waard Dan ze neer te klein en al haar uit uit eten losse kraaien is de rijkdom van het veld. Het hier haast 1500, een naaie heerskepaar. Ze boeren en toender, ze af. brengt de morgen, mooi. Else wat het een lied van kunt nog. Het scoort ze aan de bed. Ze jeuzelt honderd uit en de taal niet meer.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 You'll always do what she decides, cause she's got the key to getting you started. All I'm